Hanneke van Zessen met het NOS Journaal. Een meisje van 15 uit Ossendrecht dat sinds bijna vier weken spoorloos was, is weer terecht. De politie zegt op Twitter dat ze in goede gezondheid is. Vorige week werden twee mannen opgepakt die mogelijk meer zouden weten over de vermissing. Die zijn inmiddels weer op vrije voeten, maar ze blijven wel verdachten. Dinsdag werd ook in opsporing verzocht aandacht besteed aan de zaak. Naomi Felisariou en Emmanuel Boavo hebben de twee belangrijkste prijzen in de Nederlandse toneelwereld gewonnen. De Louis d'Or en de Theodor. De prijzen werden vanavond uitgereikt op het gala van het Nederlandse Theater. Filisariou kreeg de prijs voor haar rol in Permanent Destruction, Pain Against Fear. Boavo is bekroond voor zijn rol in Seawall van het Nationale Theater. Vorig jaar werd de prijs vanwege corona niet toegekend. De prijzen van vanavond gaan daarom over twee theaterseizoenen. Voor het eerst sinds de coronapandemie zijn Catalaanse separatisten de straat opgegaan om zelfstandigheid te eisen. De schattingen van het aantal demonstranten lopen van 100.000 tot 400.000 mensen. De protestmars komt een paar dagen voor belangrijke besprekingen... tussen het Catalaanse bestuur en de nationale regering in Madrid. De Catalaanse bevolking is verdeeld. Ongeveer de helft is voor onafhankelijkheid. In 2017 liep het uit de hand toen de separatisten een onafhankelijkheidsreferendum wonnen. Terwijl Madrid de stembusgang had verboden. Een aantal Catalaanse leiders werden toen vastgezet. PSV heeft uit bij AZ een ruime overwinning geboekt. Het werd in Alkmaar 0-3. Eerder vanavond verloor Pek Zwolle van Ajax met 2-0. Cambuur won in eigen huis met 5-2 van Go Ahead Eagles. En FC Twente boekte thuis de eerste overwinning van het seizoen. Het werd 1-0 tegen FC Utrecht. Het weer vannacht bijna overal droog. Het koelt af naar 12 graden. Morgen bewolkt, in de middag kans op een bui en dan een graad of 21.